Aan Anouk Thijssen met het NOS-journaal. wordt kleiner, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Jonge vrouwen verdienen gemiddeld zelfs meer dan jonge mannen, meldt het CBS. Bij de overheid verdiende een vrouw in 2014 5% minder dan een man met een vergelijkbare achtergrond. In 2008 was dat nog 7%. Ook in het bedrijfsleven werd de kloof 2% minder. Dat jonge vrouwen nu meer verdienen komt doordat ze sneller een hogere opleiding afronden. Rond hun dertigste raken ze die voorsprong wel weer kwijt, vaak doordat vrouwen part-time gaan werken. Honderden vluchten van Lufthansa gaan vandaag en morgen niet door omdat de piloten staken. De Duitse luchtvaartmaatschappij probeerde de staking tegen te houden via een kort geding, maar de rechtbank in Frankfurt oordeelde dat de piloten het werk mogen neerleggen. De verwachting is dat vandaag bijna 900 van de 3000 vluchten niet zullen doorgaan. Wat het effect van de staking morgen zal zijn is onduidelijk. De piloten eisen een salarisverhoging van 22 procent. De CAO-onderhandelingen liepen in april 2014 vast. Het is nu al de veertiende keer dat de Lufthansa-piloten het werk neerleggen. De Amsterdamse politie heeft excuses aangeboden voor het geboeid afvoeren van een bejaarde man die een verkeersovertreding had begaan. Op Facebook verschenen afgelopen avond twee video's waarop een 84-jarige Marokkaanse man in een politiebus wordt gezet. Hij zou staande zijn gehouden omdat hij naast het fietspad reed. Volgens de politie maakte hij een verwarde indruk en was er geen contact met hem te leggen. De filmpjes op Facebook zijn duizenden keren gedeeld. De Amerikaanse Dow Jones-index is voor het eerst gesloten boven de 19.000 punten. De hoge stand komt vooral door de winsten die werden geboekt bij winkelketens voor laaggeprijsde goederen. Bij bedrijven in de zorgsector daalden de koersen juist. Sinds de presidentsverkiezingen op 8 november heeft de beursindex al zes keer een record gebroken.